De twee schudden elkaar de hand op de grens van Noord- en Zuid-Korea... en Trump was ook even in Noord-Korea. Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president voet zette op Noord-Koreaanse bodem. Daarna spraken ze in het Vredesgebouw vlak bij de grens een uur lang achter gesloten deuren met elkaar. Daar was ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bij. Trump heeft Kim uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Na afloop zei Trump dat de nucleaire onderhandelingen binnen enkele weken hervat worden. Daarbij is snelheid niet het voornaamste oogmerk. Het resultaat telt. Trump zei wel dat de sancties tegen Noord-Korea voorlopig van kracht blijven. De politie roept mensen op te stoppen met het bedreigen van een rijschoolhouder uit Soetermeer. De rijschoolhouder kwam in opspraak nadat de rijschool woensdag plotseling zijn deuren had gesloten. Bij de politie hebben zich 220 mensen gemeld die zeggen dat ze zijn benadeeld. Gedupeerden denken dat de rijschoolhouder failliet is of zelfs met hun vooruitbetaalde geld naar Spanje is gevlucht. De rijschoolhouder ontkent dat hij failliet is en bij de rechtbank is er niets over bekend. Het OM en de politie onderzoeken de zaken, vragen mensen het hoofd koel te houden en niemand te bedreigen. Het lost de situatie niet op, maakt jou verdachte... en kost de politie onderzoekscapaciteit, schrijft de politie op Twitter. De wedstrijd van, het Nederlands, van de Nederlandse voetbalsters op het WK tegen Italië... is ondanks het warme weer zeer goed bekeken. 2,7 miljoen mensen zagen smiddags hoe Oranje de halve finales haalde. De wedstrijd was daarmee ook het best bekeken programma van de zaterdag. De halve finale van Oranje is woensdagavond om 9 uur tegen Zweden. Het weer veel zon, maar later ook wat wolken. En een stevige wind van zee voor de 20 graden op het strand tot 30 in het oosten. Na het weekend geregeld zon, lokaal een buitje en met 18 tot 23 graden wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland drukt op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarse 10 minuten erbij. Op de A7 Hoorn-Zaandam in beide richtingen bij Purmerend 10 minuten langzaam rijdend verkeer.